Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Iraakse leger dat Tikrit veroverd op islamitische staat. De stad is sinds vorig jaar juni in handen van IS. De militairen hebben samen met Soenitische strijders en Sjiitische milities... de helft van Tikrits grootste wijk veroverd, zegt de gouverneur van de provincie. Het Iraakse leger is al een tijd bezig met een opmars in het noorden van het land. Drie agenten van de regio Zeeland-West-Brabant worden vervolgd voor het schieten op vluchtende verdachten. Daarbij raakte één van hen zwaar gewond. De agenten waren bij twee incidenten betrokken, één in Tilburg en één in Oosterhout. Volgens het OM hielden ze zich niet aan de instructies, zoals er geen sprake van noodweer. De twee mensen op wie is geschoten hebben aangifte gedaan. De zaken komen later dit jaar voor de rechter. Top Gear wordt dit seizoen helemaal niet meer door de BBC uitgezonden. De Britse omroep schrapt de resterende drie afleveringen van het autoprogramma... nadat presentator Jeremy Clarkson een producer zou hebben geslagen. Clarkson zou gewelddadig zijn geworden toen het avondeten niet op tijd klaar stond. Hij is geschorst. De presentator lijkt er weinig problemen mee te hebben. In de Britse krant The Sun zegt hij dat hij een lekker koud biertje neemt... en wacht tot dit is overgewaaid. Bas Dost is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de Interlands tegen Turkije en Spanje. Het is voor de spits van Wolfsburg de tweede keer dat hij bij de selectie zit. Eerder werd hij opgeroepen voor het oefenduel met België in 2012. Dost heeft na de winterstop al 14 keer gescoord. 12 keer in de Bundesliga en 2 keer in de Europa League. Guus Hiddink heeft de geblesseerde Robin van Persie niet opgeroepen. Het weer volop zon, alleen in het oosten nog wolken. Het is vanmiddag 8 tot 11 graden. Komende nacht vriest het licht en kan er mist ontstaan. Morgen zonnig bij 10 tot 13 graden.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 En eh, het verhaal, dat heb ik u al verteld. Dat is natuurlijk ook niet gering. Het gaat meer over een, uh, <clears throat> ja, een, een rabbijn. En diens zoon is natuurlijk voorbestemd om hem op te volgen binnen de Joodse gemeenschap. Maar dat pakt heel anders uit. Want hij ontdekt eh, de wereld daarbuiten. Wordt jazzzinger. Of in dit geval eigenlijk meer popzinger. Eh, met alle, alle gevolgen van dien, drank, vrouwen, weet ik het allemaal niet. En eh, zo ontstaat er dus een verwijdering van zijn vader. Die natuurlijk diep teleurgesteld is dat zijn zoon zo eh, verkeerde, de verkeerde kant op gaat. Maar het komt allemaal aan het eind weer helemaal goed. Zo, dat is toch wel mooi dat je dat weet. Het, album overigens is geproduceerd door, geproduceerd door Bob Gallo, Die heeft ook veel van de vocale arrangementen gemaakt. Ehm er zijn natuurlijk heel wat mensen die eraan eh, aan, eh, meegedaan hebben aan eh, dit, dit prachtige album. Complete Neil Diamond Band heeft eraan meegedaan. de, het art direction, het, het art direction en design was dan van Dave Kirker. Dan, er zijn nog wat andere belangrijke mensen. Nou ja, ga ik niet allemaal opnoemen hoor. Er staat, er staat een lijst met namen hier, dat wil je niet weten. dus dat gaan we niet allemaal doen. Want het is tijd voor muziek. We gaan gewoon weer muziek draaien. Billy Paul gaan we doen. En ehm, nou ja, ik, ik, zei net, uh, de eerste uur zei ik al, eh, geloof me één album. dat is niet waar. Hij heeft er veel meer gemaakt. Hij is actief geweest op LP's en cd's. Vanaf 1968 tot en met 1988. Eh, en toen, sindsdien is er niks meer gekomen. Toen is het gestopt. Ehm, en dit album, wat wij dus vandaag hier onderhanden hebben, The 360 Degrees of Billy Paul, komt dus uit 1972. Er is wel een, eh, een confronterende vraag als dit iemand aan jou stelt. Am I black enough for you? Black enough for you, moet ik zeggen. Am I black enough for you? Billy Paul. zwart genoeg voor jou? Nou, eh, ik denk als je de nou een plaat vandaag de dag zou uitbrengen... dat je weer eh, eh, zo'n groep over je heen krijgt. Dat is gedonder met Zwarte Piet en zo. Maar black enough for you? Dat is de titel van dit stuk van Billy Paul. Van het album 360 Degrees of Billy Paul. Natuurlijk. We gaan naar de Rainbow Train. En aan het album hebben ook nog een aantal gasten meegewerkt... Dat is onder andere die, eh, de Albert Belman Horn Section. Dat is een eh, groep blazers die eh, op sommige nummers meegespeeld heeft. Op Find Out Kiss en Goodnight. Die krijgt u nog. Dan de Fons Dirks Horn Section. Die heeft meegespeeld op een nummer wat u voor de, voor de pauze hoorde. Dat Good Morning Bad Day. En er zit ook een sax solo in. Een, een alt sax solo door, gespeeld door de bekende jazzsaxofonist die eh, een tijdje geleden ook nog in Zandvoort was. Ferdinand Povel. heeft ook nog meegedaan. En dan is er ook nog een sectie van strijkers eh, actief geweest op dit album. Eh, en dat is een sectie van het Haagse residentieorkest. Wat, ik weet niet of dat nog wel bestaat. Bestaat het nog eigenlijk? Ja, ik dacht het wel. Het residentieorkest dus met als concertmeester Jan van den Berg. Dat dat zijn dus nog de, de gastmuzikanten die meegedaan hebben bij Rainbow Train. En van het album gaan we nu de hit draaien, zeg maar. De hit. En dat heet Heaven Can Wait. Sorry, Heaven on Earth. Niet Heaven Can Wait, maar Heaven on Earth. Sorry hoor. Heaven Can Wait, Heaven on Earth heet het. Van het album van eh, Rainbow Train. Hans Vermeulen, Okkie Huisdens, uh, Shell Schellekens, de Jan Rietman. Ehm, vergeet ik er nou een. Eh, Jan Vermeulen zei ik nog. Ja, en Hans Vermeulen natuurlijk. En de dames Diana Marshall, Anita Meijer en Martha Pendleton. En alle liedjes op dit album zijn geschreven door Hans Vermeulen. Behalve het, het laatste nummer wat we op het album staat, dat is van Martha Pendleton. Maar misschien, hoort, misschien kom ik er nog aan toe. Je weet het maar nooit. Ehm, we gaan nu weer naar de singer Neil Diamond. En weer een prachtig nummer van deze plaat. En eh, ik moet even kijken waar die lag. Ja, hij lag daar. En dat nummer dat heet Amazed and Confused. Somebody's waiting on the River Jordan. Somebody's waiting on the other side. I cast my stones on the way to heaven. But on the way, you know that I will abide. Yes, on the way, you know that I will abide. the River Jordan I know it's not much, I know it's not much, but it's the best I can do. You gave me your gift, Lord, and I'm gonna sing it. How wonderful life is when you're in the world. wonderful, how wonderful it is when you're in the world. kan ook. Zo kan het ook. Ja, als je de versie van Elton John kent, origineel, dan zeg ik zo, ja, zo kan het ook. je maakt er gewoon een ontzettend swingend nummer van. Eh, een geweldig stuk muziek. Eh, u heeft het natuurlijk herkend. Het was Your Song. Geschreven door Elton John en Bernie Taupin. Maar eh, dit was dan echt wel de versie op het lijf geschreven van Billy Paul. Geweldige versie vind ik het trouwens. Ja, verschrikkelijk mooi. Billy Paul en Your Song dat was hem. Anita Meijer, uh, Marten Pendleton, Diane Marshall. En de mannen Jan Rietman, Jan en Hans Vermeulen, Oki Huisdens, Shell Schellekens en Hans Hollestelle. Samen vormden zij de sessieformatie eh, Rainbow Train. Een eh, band die ook vaak werd ingezet als begeleidingsband op, in studio's. omdat het gewoon allemaal van die topmuzikanten waren. Rainbow Train dus. later zijn ze eh, na dit album hebben ze de naam nog een tijdje ingekort tot Train. Eh, hebben ze Rainbow eraf gelaten. Maar dat mocht niet water. In 1979 was het allemaal voorbij, over en uit. Met dit gezelschap. Ehm, we gaan een nummer van ze draaien. Dat heet Here's to the Business. Here's to the business. The whole damn business. I'm waving you all goodbye I'm going back to music Good old music My own place to cry And nobody knows showing you how much I had to offer you if I had only one. Maybe you would understand. You blew your one and only chance. I needed only one week more. I've lost so many things already. I might even lose myself. I could have done better, so much better, if I could have done it. shown you how much I had to offer you if I had only one week, Maybe you would understand. You blew your one and only chance. I needed only one week more. Someday I'll be showing you much I had to offer you if I had only one week. Maybe you would understand. You blew. Here's to the business. Die bepaald lovende tekst naar de business toe. Van de Robert E. Lee, dit is Neil Diamond. wondrous sight to see. People hurry on down from every town, have a look at the Robert E. Lee. Proud and strong and made to be free. Can't go wrong on the Robert E. Lee. Got the sun in my eyes and the wind in my face, and it's good just to be alive. Gonna set out tonight for New Orleans, I won't sleep till I arrive. dance the night away. Somebody wake me and say it's a dream, leading me far from my home. And haven't you noticed, despite what it seems, you can't deny it's you and I alone. Maybe spend my life just working the land, maybe living from day to day. But I'm free tonight in New Orleans if I like it, I just might stay. it's good just to be alive Gonna set out tonight for New Orleans I won't sleep till I arrive Onder Robert E. Lee was dat van het album The Jazz Singer van Neil Diamond. Ik zit midden in een niesbui, ik moet even... snel volgende, volgende nummer. Eh, Billy Paul met de oorversie. Hij is vele malen overgedaan, maar dit is de oorversie. Me and Mrs. Jones. Me and Mrs. Jones got a thing going on.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 hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know, and I know that it was wrong. But I'm thinking strong. We gotta let them know now that we got a thing going on, a thing going on. <clears throat> de oerversie van dit nummer. Dat is later nog wel door diverse andere artiesten gedaan. Onder andere Michael Bublé. Maar eh, nou, sorry. Ik hou het toch echt op deze. Meer doorleefd. Gewoon echt eh, pure lekkere soul en zo. Uh, door Gamble en Huff. En dit nummer dat ehm, komt dus van het album 360 Degrees. Billy Paul uit 1972. Dus alweer dit album... Goh, er is nog een hoop mooie muziek gemaakt. Al die jaren. Ehm, we gaan eh, weer even naar Rainbow Train. En eh, daarvan gaan we het nummer draaien. Dat heet Kiss Me Good Night. Nou, zover zijn we nog niet hoor. We zijn nog even moeten wachten tot 12 uur vannacht. Good night kissen. Rainbow Train. good night. <clears throat> nou, ik zei het al, daar is nog wat vroeg voor. Gaan we nog niet doen hoor. vannacht tot 12 uur wel eens een keer. Goed, Kiss Me Goodnight dus van eh, Rainbow Train. Van het album Accompanied by Rainbow Train 1978. Om precies te zijn. We gaan verder met eh, Neil Diamond. Uit eh, een, weer, een van de bekendere stukken uit die film The Jazz Singer. Prachtig nummer overigens. Hello Again. Hier is Neil Diamond. called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend. Just called to let you know I think about you every night When I'm here alone And you're there at home But I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. And when you're not there, I just need to hear. Hello, my friend, hello It's good to meet you so. It's good to love you like I do, and to feel this way when I hear you say hello. Hello. Prachtig Uit de film The Jazz Singer. Neil Diamond met Sir Laurence Olivier in de hoofdrollen. Prachtig liedje. Hello again. Zo. Jongen. Goed, hier past even een klein stilte. Dan gaan we gewoon door. Want... Uh, eh, Billy Paul ook nog. En die zegt van, van laten we nou maar samen blijven. Dat is beter. <clears throat> een nummer dat... Eh, wat u ook allemaal kent. Allemaal kent. Let's stay together. open to place. I'll never, never let you, let you do. en zeker ook een lange versie van het nummer Let's Stay Together van Al Green. Eh, wat we ook natuurlijk in de versie van die man kennen. En ook nog in de versie van eh, Tina Turner. Maar eh, dit was wel weer een hele, ja, hele aparte versie. En die was een beetje langer dan ik eigenlijk gedacht had. En dat houdt dus in dat ik er klaar mee ben. Ja, nou ja, het is niet anders. Ja. Ik had nog een paar mooie tracks klaar liggen. Maar ja, nou, die moeten we dan maar bewaren tot de volgende keer of zo. Ja voor mij zit het erop. We gaan van het oude werk gaan we naar het jonge werk. BFM Jong Zandvoort met Thomas. Gezellig, ja. Hij zit wel helemaal te popelen daar. En de Rut nou op achter die microfoon, dan knikken ik erbij. Ja. Die toch even geduld moet hebben, eerst opruimen. Ehm... maar goed, dat staat u hierna te wachten eh, om 4 eh, uur. Eh, CFM Jongens Zandvoort. Ik ga, eh, ik ga eruit, de bus halen. Eh, en kijken hoe het in Beverwijk ervoor staat.